Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt tijdelijk te zijn gestopt met een deel van de bombardementen in Gaza. Maar volgens een legerwoordvoerder is van een staakt het vuren nog geen sprake. Voor defensieve doeleinden komt het leger nog steeds in actie. Morgen onderhandelen delegaties van Israël en Hamas in Egypte... over het 20-puntenplan van president Trump om de oorlog in Gaza te stoppen. Allereerst moet er een akkoord komen over de vrijlating van Israëlische gijzelaars en Palestijnse gevangenen. De missionair premier Schoof heeft in een reactie op het Rode Lijn-protest in Amsterdam geschreven dat hij de boosheid en het gevoel van machteloosheid van de betogers begrijpt. Hij noemt het immense leed in Gaza onaanvaardbaar en onverdedigbaar, maar over extra sancties tegen de Israëlische regering schrijft hij niets. Aan de mars deden volgens de organisatie een kwart miljoen mensen mee, veel meer dan aan de twee eerdere betogingen in Den Haag. Amnesty International, Oxfam Novib en andere organisaties... willen met de betogingen het kabinet dwingen tot een hardere houding tegenover Israël. De oud-bassist van de rockgroep Kane heeft zijn basgitaar terug... die 13 jaar geleden werd gestolen. Het instrument verdween begin 2012 bij het evenement Vrienden van Amstel Live. Vorige week werd hij ineens te koop aangeboden op internet. De bassist maakte een afspraak met de verkoper... maar toen die zag dat de politie er ook bij was, ging hij er in zijn auto vandoor... De verkoper krijgt uiteindelijk een flinke boete voor een aantal verkeersovertredingen. In de Eredivisie heeft AZ thuis met 2-1 gewonnen van Telstar. Feyenoord won vanmiddag in de Kuip met 3-2 van FC Utrecht. En de Rotterdammers blijven daarmee koploper op drie punten van PSV. FC Twente won thuis met 2-1 van Heracles. Het weer, buien, vooral in het noorden en oosten. In de rest van het land droger, maar wel bewolkt. Vannacht blijft het vrijwel overal droog.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

ZFM.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

风。 van Zandvoort. Dit is ZFM.